Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie in Os heeft even mannen aangehouden na een uit de hand gelopen verkeersruzie. Na een aanrijding waarbij gisteravond twee auto's betrokken waren... stapten de zeven inzittenden uit en vielen er over en weer klappen. Ook liepen twee mannen steekwonden op. Toen agenten aankwamen bij de plaats van de aanrijding... troffen ze drie mannen bij hun auto aan. De andere auto met vier mannen was weggereden... maar de politie wist hen te achterhalen. Alle betrokkenen uit Delft, Rotterdam en Druten zijn aangehouden en zitten nog vast. De dader van de aanslag gisteravond in Parijs zou een in Tsjetsjenië geboren Fransman zijn van ongeveer 20 jaar oud. Zijn beide ouders zijn aangehouden voor verhoor. De dader stak gisteravond in de buurt van de opera met een mes in op voorbijgangers, terwijl hij volgens omstanders Allahu Akbar riep. Een man van 29 overleed aan zijn verwondingen, vier anderen raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Uiteindelijk werd de dader door agenten doodgeschoten. In Dubai woedt brand in een woontoren. De brandweer probeert het vuur te bestrijden terwijl er een zandstorm door de stad raast. Volgens het staatspersbureau hebben alle bewoners het gebouw verlaten en zijn er geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De buitenkant van de torenflat is zwaar beschadigd. Het gebouw staat in Dubai Marina, het moderne deel van de stad met veel wolkenkrabbers. De finale van het Eurovisie Songfestival is in Nederland bekeken door ruim 3 miljoen mensen. Die zagen dat Israël het liedjesfestijn voor de vierde keer won... En Whalen namens Nederland 18e werd. Het aantal van 3 miljoen kijkers is fors lager dan vorig jaar... toen de finale met O'Gene ruim 4 miljoen kijkers trok. Het weer vooral in het zuiden bewolkt, buien, mogelijk met onweer. Dan wordt het hooguit 18 graden. In het noordoosten blijft het eerst nog droog en zonnig. Kan het nog 25 graden worden.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 En dat komt natuurlijk, want het is eh, eh, moederdag vandaag. En dan, ja, dan zit er wat moederdagmuziek in. we hebben nog veel meer op de rol staan. We hebben onder andere June Tabor, de Bonzo Dog Band, Brian Ferry Orchestra. Nou, te veel om op te noemen. We gaan heel, heel veel mooie muziek draaien. zover Steve Grossman. En ik zag dat in het programma van eh, eh, Jazz in Zandvoort... vanmiddag weer een eh, fantastische artiest klaarstaat... om het podium op de krocht te beklimmen. Eigenlijk moet... Nee, want ze zitten gewoon in de zaal natuurlijk. Ze zit niet op het podium. Dat dus is juist het leuke van jazz in de, de krocht. Vanmiddag José Koning. En ja, die, die zong een hele tijd geleden vooral Bossa. Daar heeft ze ook heel veel cd's van gemaakt. Volgens mij is ze nu on tour met muziek van Leonard Nijg... Eh, maar goed, ik denk dat ze vanmiddag wel wat van haar Bossa muziek zal spelen. Vandaar een nummer van haar cd. Eens even kijken wat dat is. Ja, daar komt hij. acentuais escoras. José Koning was dat uh, eh, commissar de Novo. Eh, ja, en de zang was natuurlijk duidelijk herkennen. Dat was Ivan Lins. Dus vanmiddag eh, half drie in de krocht. Eh, José Koning, zorg dat je erbij bent. Ook misschien wel een leuke verrassing voor moeder. Wil je haar verrassen? Neem haar mee. Zal vast nog op plek zijn. Want ja, veel mensen hebben toch ook verplichtingen op moederdag. Uh, eens even kijken. Jim Hall, gitarist. Ja, dat is eigenlijk de derde gitarist die ik dit uur ga draaien. Jim Hall, die speelde ook bij... eens even kijken hoor, waar ik die had staan. Paul Desmond. Ja. For all we know... Paul Desmond en Jim Hall. bekend eh, gitarist. Ook zelf veel cd's gemaakt. Hè? Het zijn eh, beetjes, waaronder een aantal live cd's die echt eh, zeer de moeite waard zijn. dan gaan we naar Engeland en dan kom ik bij een Engelse zangeres, June Tabor. als je niet graag naar June Tabor luistert, moet je maar meteen stoppen met luisteren naar muziek. zei Elvis Costello ook over June. ja, eigenlijk een Britse folkzangeres die eh, toch ook wel een link met de jazz heeft. Ik kies voor één nummertje van haar van, eh, vanochtend. June Tabor. En het nummer uh, The Doctor Calls. June Tabor. He lights the candle, he draws the blood, his face is gone. His face is kind, his hands are waiting every time you fall. cd Angel Tiger, cd 1992, The Doctor Calls. En als we het over de dokter hebben, dan hebben we het natuurlijk over Dr. Jazz. En dat is een bekend nummertje van de Bonzo Dog Duda Band. Daar ben ik een groot fan van. En Dr. Jazz al een heel oud nummertje hoor. 1969 van de cd Ted Poles LP moet ik zeggen toen de tijd. Dr. Jazz, eigenlijk een persiflageband. Hij speelde alle stijlen en nu zijn we aangekomen bij het hoofdstuk Dixieland. thank you nummertje Dr. Jazz van de Bonzo Dog Band. Prachtige muziek. Eh, ja, zou je meer van moeten beluisteren. Ze hebben veel LP's gemaakt en allerlei verschillende soorten stijlen van erop. Maar over Dr. Jazz eh, gesproken, dat is ook het literaire debuut van Stine Jensen. Eh, ja, bekend filosoof in Nederland. Die heeft dat boekje geschreven en dat is een grappig boek geworden, vind ik zelf. Ik heb het met veel plezier gelezen. Dr. Jazz. Op de achterflap staat letterlijk een sprookjesachtige Deens-Oriëntaalse roman op het ritme van de jazzmuziek. Hoe kan het nou? De hoofdpersoon in dat boek, die Dr. Jazz, die speelt klarinet... en iedere keer wordt er allerlei muziek verwezen uit de jazz. Daarom is het, ja, het is ook nog een grappig verhaal. Dus ik kan hem van iedereen van harte aanbevelen. Dr. Jazz, geschreven door Stine Jensen. En als we dan toch bij de Dixieland zitten... dan kom ik terecht bij Brian Ferry. Nou, die kent iedereen natuurlijk wel. Brian Ferry van de Brian Ferry Orchestra. En die hebben een, ooit eens een cd'tje gemaakt... ook in diezelfde stijl van de Dixieland... Eh, en dat is uh, ook de muziek van Roxy Music hebben ze gebruikt. Maar dit is een hele oude uit die tijd. Do the Stand. dat allemaal van de prachtige cd. De Jazz Age eh, van de Brian Ferry Orchestra. Volgens mij is deze muziek ook gebruikt bij een film. De eh, Great Gatsby, dacht ik. Eh, ja, leuk Brian Ferry natuurlijk. De man van Roxy Music. En dan maken we een overstapje naar België. En dan kom ik terecht bij een Brussels jazz combo. Bestaande uit twee violen, altviool, contrabas en een gitaar. En zij noemen zich de Le Violin de Bruxelles. En daarvan het nummer de Even kijken hoe dat heet. Le Violin de Brazil. Place de Ja, Le Violin de Bruxelles. Eh, mooie muziek. Ik had deze eh, tussenstap nodig om naar een, eh, een andere groep te gaan. Een groep die we vooral kennen uit de klassieke muziek. Dat is namelijk het Kronos Quartet. ja, heel veel klassieke cd's gemaakt. Maar hebben ooit een, een cd gemaakt. Die heette The Music of Bill Evans. En daar staat een nummer op. De, een, bekend, nou, een van de bekendste nummers van Bill Evans. Waltz for Debbie. de Kronos Waltz voor Debbie. Eh, mooi nummer. Eh, de instrumentale versie wordt gezongen door Johnny Hartman. Maar hier alleen instrumentaal Kroners kwartet met eh, muziek van Bill Evans. Oh ja, Jim Hall speelt hier ook nog mee. dat was het Kronos eh, kwartet met eh, deze bijzondere uitvoering van de eh, muziek van Bill Evans, Waltz voor Debbie. Daar is natuurlijk de grote vraag, wie was Debbie? Nou, dacht ik ooit gelezen te hebben, lang geleden, dat het een nichtje van hem was. En in, in, zijn jonge jaren gingen ze vaak naar een badplaats en hij ging graag met Debbie zwemmen in zee. Heb ik ooit eens gelezen. Of het waar is, weet ik niet. Ik laat het maar hier in het midden. Maar dat is wat mij bijstaat van Debbie. In ieder geval een nichtje. Waltz voor Debbie de muziek Bill Evans. Eh. ja, en deze muziek, eh, zo'n eh, strijkkwartet... doet ook mee bij Claire Martin. Claire Martin is een, een Engelse jazzzangeres. Een uitstekende jazzzangeres. En die heeft met de Montpellier Cello Quartet ook een cd gemaakt. Time and Place, cd 2014. En daarvan een nummertje wat we eigenlijk kennen uit de popmuziek. En ook uit een film. En de, de, de muziek is van David Bowie. En dan ga ik hem even opzoeken. Claire Martin... Eh, the Man Who Sold the World. Volgens mij was dat David Bowie. time ago. cd van eh, Claire Martin en de Montpellier eh, Cello Quartet. Prachtige uitvoering toch van dit nummer. Zo eh, hoor je ze niet vaak. misschien heb je nog nooit van hem gehoord. Misschien ook wel. André Neu heet hij. Het is een uh, saxofonist, player, een arrangeur, comp ja, componeert. Heeft een big band, catwalk. we kunnen wel iets naar wat ruigere muziek zou ik zeggen. Wat harder. What is this thing called love, denk ik dat het is. Komt-ie, André Neu Big Band van de CD Catwalks, CD uit 2018, splinternieuw. Nee, ik kende hem niet, Amerikaan. Eh, big band leider, mooie muziek. Een echt swingende cd is dit. Eh, Catwalk, cd'tje 2018. Ik had het een poosje geleden over eh, Stine Jensen... een Nederlandse schrijfster, literair schrijfster... die een boek geschreven had, Dr. Jazz. En als ik dan over literatuur heb... dan denk ik ook aan Simon Vestdijk. Daarvan wordt gezegd... de man die sneller eh, schreef dan God kon lezen. En als ik dat naar de muziek vertaal, dan kom ik terecht bij Van Morrison. Die heeft in een korte periode drie cd's uitgebracht. Eh, Roll with the Punches in september, Versatile in december. En nu heeft hij weer een nieuwe uitgebracht van, eh, samen met Joey de Francesco. Een prachtige cd is dat. Splinternieuw. En daarvan doe ik het nummertje Miss Otis Regrets. She's unable to lunch today. She said she's sorry to be delayed. But let's not down in lover's lane. She strayed. sold us regrets. He's unable to love today. Day. But she woke up in the morning. She found that her dream of love was gone. Madam, she ran to the man who had led her so far astray, far astray, and from underneath the velvet gown, she drew a gun, shot her lover down. Man. who told us regrets is honorable to blends today. lovely head and she cried. Her full of regrets, she's unable able to lunch today. So let's regrets, she's unable to make it today oh madam, there's all regrets, all this regrets, the all regrets is unable to play today, madam. The all regrets can't make it today, can't make it today. Van Morrison, 72 jaar inmiddels. En Joey De Francesco op trompet natuurlijk. Prachtig cd. En eens even kijken hoe de cd eigenlijk heet. Van eh, Morrison had ik hier ergens staan. Eh, You're Driving Me Crazy heet de cd. 2018, dus splinternieuw. Uh, ja, we zijn al bijna door de laatste nummers. En dan kom ik bij Steve Tyrell, de man met de stem van Dr. John zou ik bijna zeggen. Steve Tyrell, die klinkt als Dr. John als hij zingt. En daarvan het nummertje Jasmine, Onlangs nog door Beth Hart ook nog op de plaat gezet. Bekend nummer. Was het niet Carol King? Lift me, won't you lift me above the old routine. Make it nice, play it clean. the style that's sanctified. Jazz band, take my blues away, make my pain the same as yours. geluisterd naar de CFM Jazz. Hartelijk dank voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Van alles gedraaid. En eh, dit was natuurlijk eh, Steve Tyrell van zijn cd. Dead Loving Feelings, deken 2015. En als je denkt, hé, hey, dat geluid op de trompet komt me bekend voor... dat was Dave Koz, ook een bekende trompetist. Ik hoop dat je er een mooie dag van gaat maken. Vier moederdag. En uh, verwend moeder een beetje natuurlijk. Ja, wel van alle muziek die ik gedraaid heb... moet ik zeggen dat ik het meest onder de indruk was van Radka Tonev. Echt prachtig nummer. Nogmaals, bedankt voor het luisteren.